En vandaag alweer 18 februari van 2011. De lijst deze week 15 stijgers, 3 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook 3 platen uit de lijst moeten verdwijnen. Vorige week stond hij het eh, langste in van allemaal. Bruno Mars, Just The Way You Are. Maar na 19 weken houdt hij het voor gezien. Ina met 10 minutes na 17 weken. En Nelson is ook gone. She's gone is gone. 13 weken namelijk stond hij erin. Vorige week al onderaan de lijst. Nu dus helemaal verdwenen. Snel stijgen in de handen van Diddy Dirty Money. Coming Home eh, die stijgt 7 plaatsen. En dat doet er trouwens nog een. De Neon Trees met de eh, Animal die gaan ook 7 plaatsen omhoog. Rihanna, Who's That Chick en eh, Robbie Williams met Shame. Dat zijn de dalers van deze week. Alle daarbij zakken ze namelijk 7 plaatsen naar beneden langs genoteerd, dat zijn er ook twee. Pink met Ratio Glass. En ook Robbie Williams dan met uh, Carrie Barlow en Shame. 17 weken lang staan zij namelijk al terug te vinden in de hitlijst van Europa. beginnen deze week onderaan de lijst. Op nummer 40 vinden we een eh, samenwerking van een Nederlander en een, eh, iemand uit Italië, Uitwerk. Heb ik het over Daxas en hun single Barbara Streisand.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 Ze zakken wel een stukje van 36 naar de eh, nummer 40. 39 is er uh, voor Tyre Cruise en Dynamite. 15 weken in de lijst zakken van 35 naar 39. En Boney M die deed inderdaad ook een eh, stukje van deze sample. Dan gaan wij naar de eerste binnenkomer van deze week. De opvolger van de hit The Only Girl in the World en What's My Name, die heet SNM. Het nummer is niet alleen de album opener, maar ook nog eens de meest geliefde track bij de fans. En wederom heeft eh, Rihanna gekozen voor een Stargate-productie als eh, single. De derde op rij alweer, maar dat betekent niet dat eh, S&M dan zij of voorspelbaar is. Integendeel, aantrekkelijke beat en het pikante tekst van het nummer... die zullen er zeker voor zorgen dat dit nummer moeiteloos gaat aansluiten bij de lange rij hits... die Rihanna inmiddels al op haar naam heeft staan. Tegelijk met deze single bracht ze trouwens ook nog een andere single uit, eh, Raining Man. Dat is een samenwerking met Nicky eh, Minier en die zal dienen als eh, nieuwe urban single. Terwijl dus S&M zal worden gestuurd naar de popradiostations, dan kan Amerika zich opgemaakt voor de twee nieuwe Rihanna singles in het nieuwe jaar. Terwijl Europa dus met eentje moet doen. Maar ik vind het wel de beste die ertussen zit van deze twee. De eerste binnenkomer van deze week vinden we op 38 is van Rihanna. En heet SNM. prachtigheid van Rihanna heet SNM. Komt meteen goed binnen in de Euro Breakdown op 38. Nummer 37 is er voor Mike Posner en Cooler Than Me. 16 weken lang staat hij al in de lijst van Europa. Hij zakt wel van 31 naar 37. En dan is het moment daar. Jessie J die is voorbestemd dit jaar haar grote doorbraak te gaan maken. Naast uh, iedere muziekfanaat of eh, Recent Sist, die je moet eraan gaan geloven, zij binnenkort niet meer van de radio weg te denken is. Nou, waar doe het Like a Duck nog wat eh, controversie eh, zorgen? Is eh, de price tag de meer geschikte, meer radiogevoelige hit dan die haar naam definitief bij het grote publiek zal moeten gaan zetten? In de clip niet veel poespas, precies wat het nummer uitstraalt. mede dankzij de doorbraak van vorig jaar, B.O.B., moet dit de nieuwe, ja, de nieuwe doorbraak, de volgende doorbraak gaan worden. Jesse J. Haar single eh, Price Tag die komt binnen in de Euro Down. Een samenwerking dus met B.O.B. En ze doen dat met z'n tweeën op nummer 36. Eh, What's the to school for cool. Alicia Beth Moore. En wij kennen haar dan eh, beter als Pink. En daar single Race Your Glass. 17 weken alweer eh, in de lijst van Europa. Samen dus met Robbie Williams en eh, Carrie Barlow. Shame het langst genoteerd van allemaal. Ze is wel op weg naar beneden. Want van 29 zakt zij in één keer naar 35. En wij gaan naar de hoogste binnenkomen alweer van deze laatste vrijdag van de week. En die vinden we in een eh, kreeftenpak terug. Althans dat deze na het ontvangst van de MTV Video Music Award. En toen zong Lady Gaga de volgende woorden. I'm beautiful in my way, cause God makes no mistake. I'm on the right track baby, I was born this way. En dat zijn de zinnen die weer terug te vinden zijn in het refrein van haar eerste single van haar derde studioalbum Born This Way. Op 23 mei zal dit album in de schappen liggen. De verwachtingen waren hoog, want bij nu al legendarische pop-icoon kan eigenlijk niks fout klinken. Born This Way, een elektronisch popnummer, waarbij er eh, wonderbaarlijk en eh, lichtelijk teleurstellend niet iets buitengewoons te vermelden valt. Terwijl het wel bij de Modern Monster kan worden voorgesteld. Hoe dan ook bevat het nummer een eh, catchy refrein en luistert daardoor lekker weg. Een videoclip die is al in de maak en misschien kan deze de ontbrekende woordingrediënten in Born This Way doen vervangen de hoogste binnenkomen deze week vinden we op nummer 32. Is van Lady Gaga en heet Born This Way.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 Block sunk in your hot, up in your love shot, not Out by shot, I'm stuck in your head. Switch up. Can't get out, I won't worry. We're making me feel, give it to me. I want it all, No know what I mean.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 Twee artiesten bij elkaar die allebei een eh, eigen genre hebben. Alicia Dixon en eh, Jay Sean stoppen ze bij elkaar en je hebt gewoon weer een hit te pakken. Every Little Part of Me. Vorige week kwam Diepla binnen op 37. Deze week stormt hij naar boven. In één keer naar 31. En dat geeft ons even de tijd om achterom te kijken. 15 weken in de lijst. Zak het van 36 naar 40. Daxas, Barbara Streisand. Tyre Cruise en Dynamite zijn ook 15 weken in de lijst. Zakken ook en wel van 35 naar 39. Rihanna, S&M komt nieuw binnen op 38. 37 is voor Mike Posner, Cooler Than Me. Hij zit alweer 16 weken in de lijst. Jessie J en B.O.B. De doorbraak voor Jesse J moet het gaan worden in Europa. De price tag. Zij komt binnen op 36. Pink Ratio Glass, 17 weken in de lijst. Zak van 29 naar 35. Bruno Mars Grenade, 14 weken in de lijst. vier plaatsen verlies. Van 30 namelijk naar 34 de 16e week zakkend van 28 naar 33 de Far East Movements, Like a G6. En Lady Gaga die kwam nieuw binnen op nummer 32, Born This Way. Alicia Dixon en eh, Jay Sean dus, Every Little Part of Me. Vorige week binnen op 37, deze week omhoog naar 31. En vorige week nieuw binnengekomen op nummer 34, deze week omhoog naar nummer 30. Dat is de nieuwe zinger van The Black Eyed Peas, Just Can Get Enough. En na die plaat gaan we even kijken naar het weer voor dit weekend en eh, hoe de wegen in de regio zijn. No, no, not, not, not, not me. Girl, you took away my God. So I. Ze kwamen in de verkeerde volgorde voorbij, maar het zijn allebei grote hits aan het worden. Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough en Alicia Dixon. Jason, Every Little Part of Me. Zometeen de nummer 28 eh, in handen van eh, Chris Brown. Yeah, drie times. Van 33 eh, gaat hij namelijk omhoog naar 28. Maar eerst is het even tijd voor... Uh... Westkust, weerbericht. Want na een nacht met temperaturen rond het vriespunt is het op deze vrijdag overwegend grijs en bewolkt. Het blijft wel droog en er waait een overwegend matige oostelijke wind. De temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 5 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we weer afwisseling van eh, wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een matige oost- tot zuidoostelijke wind daalt de temperatuur dan 2 graden onder het vriespunt. Morgen zijn er ook weer wolkenvelden, maar zo nu en dan eh, schijnt ook de zon. Het blijft droog en het wordt in de middag maximaal 6 graden. Wind eh, die komt uit het zuidoosten, aan zee zelfs vrij krachtig. Zaterdagavond en zondagnacht dan weer overwegend bewolkt. Het blijft droog en bij een zuidoostelijke wind daalt de temperatuur naar waarde rond het vriespunt. Zondag overheerst dan weer de bewolking en op wat eh, gemis erna blijft het wel droog. Wind waait matig uit het zuidoosten en de temperatuur die stijgt naar maximaal 6 graden. Zondagavond, maandagnacht, dan klaart het weer op. En bij maandag oost tot zuidoostelijke wind daalt de temperatuur dan naar 2 eh, graden boven het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB files in de Randstad. Op dit moment op de A1 staan drie files. Amsterdam richting Amersfoort. Bij Blarikum 5 kilometer. Bij afrit Puntschoten 4. En bij Amersfoort Noord 2 kilometer. Op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn 8 kilometer file. A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 2. A10 Ring West richting Zaanstad bij knooppunt Koenplein 3 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Centrum is de afrit dicht. Op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen afrit en Dolder en afrit Maan staat 3 kilometer.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 En daarvoor de Chris Brown. Yeah, drie times, 3x, drie keer. In ieder geval eh, drie keer, drie weken ook in de lijst. Van 33 naar 28. Eh, dus vijf plaatsen winst voor Chris Brown. K. Perry, Firework, Bob Sinclair en Champal. Met TikTok, die zitten daar nog tussen op 27 en 26. Dus slaan we 24 over. In de zevende week eh, Zakte Roger Sanchez en The Forest Movements Together al twee plaatsen naar beneden. En ook groot verlies deze week. Zeven plaatsen voor Robbie Williams en Caleb Barlow. Shame. Alleen die staan wel alweer 17 weken in de lijst. En daarmee eh, horen zij bij de langst genoteerde van allemaal. Europe's biggest selling hits on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown.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 Die eh, MJ die hoor je bijna niet voorbij komen. Hold My Hand staat nu acht weken in de lijst van Europa. Is wel op de weg terug, namelijk zak het van 19 naar 22. En daarvoor eh, ook eentje die zakt. Dat was Robbie Williams namelijk met Shame. En die staat al 17 weken in de lijst, zakt van 16 naar 23 met die 17 weken dus het langs genoteerd. Samen ook met eh, Pink en Erase Glass. Michael Jackson die draaide omdat we anders twee keer Robbie Williams achter elkaar hadden. En dat willen we niet. In de derde week gaat Robbie Williams hard en high omhoog van 25 naar 21. ook bezig. Robbie Williams met Harder naar. derde week omhoog dus van 25 naar 21. En normaal had je dan van mij nu een eh, overzichtje verwacht van de nummers 30 eh, tot en met 21. Dat kan ik wel gaan doen, maar ik heb 3 seconden de tijd. Dus dat wordt heel krap. En dat is helemaal niet te volgen. Dus voor u en mij veiligheid. bewaren we dat overzicht gewoon tot eh, na het nieuws van 4 eh, uur. Nog één plaat heb ik voor je klaarstaan tot aan het nieuws van 4 uur. Die is in handen van de Neon Trees en die heet Animal. In de vierde week gaan zij namelijk omhoog van 26 naar nummer 19.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 Dat zei de theoloog en dichter Huub Oosterhuis, een vertrouweling van de koningin, in het EO-programma Blauw Bloed. In haar laatste kersttoespraak toonde de koningin zich bezorgd over het huidige maatschappelijke en politieke klimaat in Nederland. Ze had verder willen gaan, maar deed dat niet, omdat de PVV het er niet mee eens zou zijn, zei Oosterhuis. Volgens hem worden de uitspraken van Beatrix over beschaving, solidariteit, wederzijds respect en tolerantie met argusogen gevolgd door het kabinet en met name de PVV. Een Egyptische rechtbank heeft een gematigde moslimpartij gelegaliseerd die 15 jaar verboden was. Het is de Centrumpartij die nu kan meedoen aan de verkiezingen die volgens het militaire bewind binnen zes maanden worden gehouden. Sinds 1996 heeft de Centrumpartij bij herhaling gevraagd om te worden erkend als politieke partij, maar dat werd steeds geweigerd. In het beginselprogramma staat dat de partij voorstander is van een democratie met respect voor islamitische waarden. De grootste oppositiebeweging, de moslimbroederschap, is in Egypte nog steeds verboden. Het is niet bekend of de broederschap ook om legalisering heeft gevraagd. Op een spoorwegovergang in Purmerend is een man omgekomen toen hij door een trein werd aangereden. Hij rende volgens de politie samen met twee anderen onder de slagboom door in een poging een trein te halen die op het station Purmerend Overweren op het punt stond te vertrekken. Hij werd geraakt door de intercity die uit Amsterdam kwam. De man overleed ter plekke. De twee anderen waren blijven staan omdat ze de trein zagen aankomen. Door het ongeluk raakte het treinverkeer tussen Zaandam en Hoorn gestremd. Het weer. In het zuiden motregen of lichte sneeuw. Vannacht vrijwel overal lichte vorst. Morgen droog, bewolkt en het wordt 1 tot 5 graden bij een stevige oostenwind. Dit was het NOS Journaal.